Clemens Peters met het NOS Journaal. In Zimbabwe is president Mnangagwa herkozen voor een tweede termijn. Volgens de kiescommissie haalde de 80-jarige president 53 van de stemmen. Zijn tegenstrever, Gamisa, kwam uit op 44 Hij betwijfelt de geldigheid van de uitslag van de verkiezingen... die woensdag werden gehouden, maar vanwege problemen met de stemformulieren... met een dag werden verlengd. Internationale waarnemers hadden vooraf al hun bedenkingen... over de eerlijkheid van de stembusstrijd. Zij constateerden dat tegenstanders van het regime werden geïntimideerd of gearresteerd. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right... was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse tv. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland... onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden. Komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen... met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië... het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen... en in Noord-Italië kan het volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. In mei werd Noord-Italië ook al getroffen door overstromingen... na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen toen om het leven. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. De NEC won thuis met 3-0 van RKC Waalwijk. Dankzij onder meer twee doelpunten van de Deen Matson. In Rotterdam hielden Excelsior en Fortuna Sittard elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen overdag een mix van zon, wolken en enkele regen- en onweersbuien.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 World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button.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 por por mí. por por por mí. por por mí. por por mí. La Rosalía. diría que tal la quinata esa son sonaría? ¿Quién lo diría? Que tal la esa sonaría? Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata esa ¿Quién lo diría?